en of de terrassen en winkels weer open kunnen. En het gaat ook over het Koningsdagfeest van 538. De gemeente Breda heeft het kabinet om duidelijkheid gevraagd, nu er zoveel ophef over is. 180.000 mensen hebben een petitie ondertekend om dat feest met 10.000 man te stoppen. In Berlijn in Duitsland is een herdenking geweest voor coronaslachtoffers. Dat zijn er daar 80.000. Bondskanselier Merkel en de Duitse president riepen op tot eenheid. De president zei dat mensen moe zijn van discussies over de juiste aanpak van de pandemie. Een vervelende date voor een man van 49. Hij had een romantische afspraak met iemand van internet. Maar toen hij uit zijn auto stapte, gingen er vier jongens snel met zijn auto vandoor. Die werd later trouwens gespot door de politie. De jongens van 17 die erin zaten zijn aangehouden. Dit is een bij. Moet je kijken hoe snel die dan voedsel zoekt, hè? Deze kunnen ook afvinken. Ja, goed speuren en kijken dit weekend tijdens de bijentelling. Een half uurtje kun je in je eigen tuin turven welke vliegende vrienden je allemaal ziet. Belangrijk, want de bijen hebben het moeilijk in Nederland, zegt deze landschapsbeheerder. Uiteindelijk zorgen onder andere wilde bijen en een heleboel andere insecten voor de bestuiving van vruchtbomen, van landbouwgewassen, maar ook vooral van wilde planten in de natuur. Dus uiteindelijk zijn wij ook als mens afhankelijk van die insecten. En het zonnige weer trok de nodige zoemers naar de tuinen. Negen stuks maar liefst en zes verschillende soorten. Dus dat is echt, eh, in, voor een half uur tellen is dat best wel een, eh, een heel goed resultaat denk ik. Daar mogen we trots op zijn. Het weer, kans op een buitje in het oosten. Komende nacht weer een kans op mist. En morgen in het zuiden wat regen, verder zo'n 15 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. Disco. Mm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night I'll get you good.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 Het licht uitgedaan. situation. And sometimes I know you get impatient, but you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go through litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. Wife a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know step out of line or get out of pocket. So I made sure Canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh. You gon' play dumb if pops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know really wanna be with you. Be wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got away. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime that she can there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more wanna be with you. Be wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. I already got away. Got away. Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be gotta be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you one in my life. my life. Already got a wife. Can't leave you alone. No. I know I'm living wrong, but I can't let you go.